Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De boerenacties op snelwegen zijn levensgevaarlijk, vindt premier Rutte. Hij zegt dat de blokkades met brandende hooibalen en hopen afval en zelfs asbest onacceptabel zijn. Gisteren en vannacht waren er meerdere van die acties. Op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn is het opruimen nu nog bezig, ziet onze verslaggever. Ik zie hier een grijper eh, richting de grond gaan en heel langzaam heen en weer gaan. Ja, de werkzaamheden, je ziet het gewoon, het gaat heel erg langzaam om dat asbest hier weg te krijgen. Nou, dat die acties inderdaad gevaarlijk zijn was vannacht te zien op de A7. Op twee plekken in Friesland en Groningen waren ongelukken omdat mensen niet op tijd konden remmen voor de afvalhopen van boeren. Niemand raakte gewond. Asielzoekers worden toch niet op cruiseschepen opgevangen. Dat plan lag er omdat veel opvangplekken voller dan vol zitten. Maar de staatssecretaris heeft het plan nu toch in de prullenbak gegooid. Hij vindt het te ingewikkeld en te gevaarlijk. Zo is het lastig om op schepen eten, drinken en medicijnen te brengen. Het kabinet gaat wel door met het inhuren van drie cruiseschepen... maar die blijven dan aan de kade. Het is de bedoeling dat het eerste schip in Velsen in Noord-Holland komt te liggen. En er is nieuws over deze serie... Thrones had al honderdduizenden fanpodcasts... maar nu komt er ook een officiële. House of the Dragon heet die, net als het nieuwe seizoen van de serie zelf. Verschillende acteurs zullen langskomen om erover te praten... en ook de schrijver van de boeken zit erin, George R.R. Martin. De eerste aflevering komt volgende week woensdag online. Het weer nog een droge dag met af en toe wat wolken, maar ook best wat zon. Het wordt maximaal 20 graden in het noorden en in het zuiden kan het wel 25 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A7 den over richting Hoorn nog dicht tussen Middenmeer en Abbekerk. Eh, dat zou ieder moment weer open moeten gaan. Tot die tijd geldt het omrijadvies via de N242 en de N241. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be served like California. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhits. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you.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 Cause you weren't already ready for someone, someone to stay right by your side. Who oh, I don't wanna let you go. I'm a little I lost count of the days, so lost in a haze. Wherever I go, I feel you. You say you needed some time to go back and find you. How could I know? Oh, tell me you love me, or tell me you're leaving. Don't keep me waiting here all night. Cause you weren't already ready for someone, someone I'm a little lost without you, a little lost without you, my darling, you are all I know.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 Ma sono io che adesso cerco weer onder die laag. Ik flap eruit wat ik aan denk. En wat ik voel en wat ik vind. Met weinig zicht op hoe dat aankomt. Bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht gebleven, daar waar geweest. Ik dans mijn ogen dicht. En het kan me niet schelen waar ik ook strand. Want dit is mijn ware gezicht. En morgen is later, dus naderhand. Ik dans mijn ogen ZFM.